Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komen flink wat huizen bij. In het tweede kwartaal zijn er bijna 19.000 bouwvergunningen uitgedeeld. dat is het hoogste aantal sinds 2021, dat meldt het CBS. En de hoeveelheid vergunningen is nu al een aantal keer achter elkaar aan het stijgen. Dat is goed nieuws voor woningzoekers, want dan zijn er over een jaar of twee jaar weer wat nieuwe woningen beschikbaar. Nederland telt nu 18 miljoen inwoners. De groei komt de laatste jaren vooral door migratie, zegt het CBS. Mensen die uit Oekraïne zijn geboren, de Oekraïners, maar ook mensen uit Syrië. En zeker ook heel veel eh, mensen uit Polen, India, Turkije, Roemenië, Bulgarije. Erg veel mensen die hier komen werken of studeren. Wat ook meespeelt is dat Nederlanders steeds ouder worden. In Britse musea vliegen binnenkort ook wespen rond. Het gaat om minuscule wespen. Ze krijgen een museumkaart omdat ze handig zijn bij het bestrijden van andere dieren... die voor ellende zorgen. De motten, die graag knabbelen aan de kunstwerken. De wespen vreten de motten op en zo hoeven ze dus niet met gevaarlijke gifstoffen over de kunstwerken te sprayen. En geen zorgen, de mini-wespen prikken geen mensen. Het is al flink druk richting Lowlands in Biddinghuizen... waar rond deze tijd de camping open gaat. Deze vrijwilliger zorgt ervoor dat alles op de parkeerplaats goed verloopt. Ik sta hier een beetje te wijzen dat ze die kant op moeten, maar... Eh, je hebt eigenlijk niet veel te doen. Nee, gelukkig niet. Af en toe een keer een vraag van eh, dit is wel de parking. Dan zeg ik ja jongens, dit is de parking. Eh, dus ja, het is een vrij makkelijk taakje eigenlijk. Je hebt toch niets te doen? Nee, ja, je moet wel drie diensten draaien van acht uur. Dus je bent wel zeg maar het half festival aan het werk, maar voor een kaartje, dacht ik. Is het dit jaar druk? Ja, volgens mij is het elk jaar druk. <laughs> het is de 31ste editie van Lowlands. En zoals altijd op het evenemententerrein bij Walibi. Er worden ongeveer 65.000 campinggasten verwacht. Het weer droog met zon en wolken. Aan zee kan het flink waaien. En het wordt zo'n 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files rond Amsterdam op de A8, Zaandam Amsterdam voor het Koenplein 3 kilometer. En op de A10 de ringweg Amsterdam tussen Landsmeer en Durgedam 2 kilometer met een half uur extra reistijd.